De demonstranten braken door een politieafzetting heen... en leegden een giertank in de buurt van het huis. En dat is intimidatie, zegt de rechter. Dat u boos bezorgd bent over het beleid is te begrijpen... maar dat betekent niet dat u met behulp van intimidatie... het democratische proces kan verstoren. Want de hele groeps dynamiek beschouw ik als zuivere intimidatie. Officier had het over een poging tot intimidatie. Ik vind het intimidatie. Sommige demonstranten kregen ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Energiebedrijven hebben de verhoging van hun tarieven te laat doorgegeven. Dat moet eigenlijk 30 dagen van tevoren. En daarom kunnen Essent, Eneco en Greenchoice dat niet per 1 oktober al doorrekenen aan klanten. Mensen kunnen een klacht indienen via consuwijzer.nl en als ze dat doen gaat de tariefverhoging drie weken later in. Een man die zijn ex bespioneerde via haar laptop... heeft vandaag een werkstraf van 80 uur gekregen. De man gaf zijn ex die laptop cadeau. Maar wat ze niet wist was dat hij de webcam kon checken... de microfoon kon afluisteren en kon zien wat ze typte. De vrouw ontdekte de spyware een paar maanden later. En we kennen allemaal wel een politieagent met een bodycam... maar in Zuid-Holland loopt nu ook een boswachter rond met zo'n draagbare camera. Want niet iedereen doet even lief tegen een boswachter. Zo kreeg hij dit laatst aan de stok met een agressieve man... die 30 honden uitliet in zijn gebied. Ik merk wel dat mensen wat mondiger worden, toch wel meer een korte lontje hebben. Dat die toch wel eh, gauw gepikeerd zijn, zeg maar. Ook als je ze ergens op, ergens op aanspreekt, hoe terecht het ook is, zeg maar. Hij draagt trouwens ook nog een wapenstok, pepperspray en handboeien. Ik sta hier eigenlijk helemaal, eh, vaak helemaal alleen hier in het natuurgebied. Dus uh, niet 1, 2, 3 hulp eh, bij me als ik dat nodig heb en mensen agressief worden of zo. En dan geeft me dat toch wel een vaardig gevoel. En dan nog het weer vanavond en vannacht op meer plaatsen regen. Morgen ook bewolkt, veel regen, dan hooguit 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In regio Noord-Holland staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Knoop het Holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Watergaasmeer en Knoop het Meer 10 minuten oponthoud.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 Your groove, deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. listen. Yeah. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize.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 La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina son sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina son sonaría. see, me, give a little sign I'll be there after a while shelves getting busy. girls getting busy if you're black or white. If you're black or white I said, if you're thinking of being my brother It don't matter if you're black or out. They tell me that I'm crazy, lost my mind. It doesn't really matter what they call me.